Jobboots met het NOS Journaal. Zo'n 200.000 beleggingsresultaten hebben veel pensioenfondsen weinig reserves. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. De verwachting is dat de pensioenen bij 27 fondsen zo'n half procent omlaag gaan. Dat betekent 5,5 euro per maand. Grote pensioenfondsen zoals ABP en Zorg en Welzijn hoeven, zoals het er nu naar uitziet, volgend jaar nog niet te korten. Plastische chirurgie op advies van de dokter, zoals een ooglidcorrectie en medische besnijdenis, komen weer in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Minister Schippers volgt een advies daarover op van Zorginstituut Nederland. Volgens Schippers gaat het alleen om operaties die medisch noodzakelijk zijn. Als ouders hun zoontje bijvoorbeeld uit religieuze overwegingen willen besnijden, dan kan dat niet uit het basispakket worden vergoed. Schippers zegt dat ze afspraken heeft gemaakt met artsen en verzekeraars om fraude te voorkomen. Scholen krijgen geen extra geld voor onderwijs aan kinderen van asielzoekers. Staatssecretaris Dekker vindt het onnodig en heeft er ook de financiële middelen niet voor. Scholen krijgen bovendien al extra geld van het Rijk om asielkinderen les te geven. De PO-raad, de belangenorganisatie in het basisonderwijs, had Dekker gevraagd om meer geld, omdat scholen steeds meer asielkinderen krijgen die nauwelijks Nederlands spreken en soms ook getraumatiseerd zijn. Turkse parlementsleden kunnen in de toekomst worden vervolgd. Een ruime meerderheid stemde voor afschaffing van de parlementaire onschendbaarheid. De regering wil zo mogelijkheden krijgen om de linkse pro-Koerdische Democratische Volkspartij aan te pakken. President Erdogan beschouwt de oppositiepartij als een spreekbaas van de PKK, die volgens hem een terreurorganisatie is. Hij kan nu parlementariërs laten vervolgen die banden hebben met de PKK. Het weer overwegend bewolkt met op sommige plaatsen lichte regen of motregen. Van het westen uit droog en af en toe wat zon. Temperatuur vandaag 14 tot 18 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 20 tot 24 graden. Zondag weer kans op buien, daarna minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is het vooral druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Blarikum en Eembrugge 8 kilometer. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zalbommel 6 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Papendrecht 4 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. En nog eentje op de N247 Amsterdam richting Horen.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 Uh, was Jannie naar? Ik weet niet meer hoe die gozer heet, echt niet. inderdaad de collega's van eh, Radio 538 die eh, presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. En uh, die ga ik even in een eh, kleine vogelvlucht uh, met je doornemen. Week 21 alweer van hun lijst. nou, ook bij mij toevallig in week 21, maar dat is aflevering 20. nummer 40 in de Nederlandse top 40 staat Ariane Grande met Dangerous Woman. Op nummer 39 Ali samen met Diggy Dix, ik hou alleen bij jou.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 Ego van Will William op 7. Eh, Fifth Harmony met Work From Home op nummer 6. Op nummer 5 staat daar Toekapil in Ibiza. En op nummer 4 This Is What You Came For van Calvin Harris en Rihanna. Sia featuring Sean met Cheap Thrills op nummer 3.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 Ik eh, weet het ook niet. 6 keer 666. 6. Nou ja, een beetje. We gaan gewoon een 9 keer 5 en 5 doen. Nee, niet Giro 5 en 5. Nee, nummer 5 van deze week in de Euro Breakdown.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 Vorige week nog op een eh, hele mooie derde plaats. Charlie Puth is dit met eh, One Call Away. wij gaan even luisteren hoe de top 3 van vorige week eruit zag. En dan gaan we de top 3 van deze week voor je draaien. Ben jij benieuwd hoe die eruit ziet? Ik wel eigenlijk. Nummer 3. Zei je toch dat deze het was vorige week? Moet je nog een keer zeggen, dat hoeft toch helemaal niet. nummer 2. Down op vrijdag. Breakdown op vrijdag.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 Ik weet in ieder geval dat die eh, plaat is goed heb opgelet. Dan uh, eh, hoor je het ook weten. Want dat was de snelste stijger van deze week. De snelste stijger, ja. Maar het liefst, wat is het, 18 plaatsen gestegen.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 Deze week hadden we 10 stijgers, 14 zittenblijvers, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Gnessa met Olivia O'Brien is nieuw binnengekomen. Heidi Steinfeld met DNC e is nieuw binnengekomen. En Red Hot Chili Peppers staan opnieuw in de lijst. Coldplay, de Chainsmokers en Rehab eh, zijn verdwenen. Hey, ik dank je weer eh, voor het luisteren naar eh, deze uitzending deze week op ZFM. Morgen tussen 7 en 9 wordt die herhaald. En als je naar de herhaling luistert, nee, zaterdag wordt die gehaald dus. Zo direct om 5 uur, eh, Hans was namens Zandvoort door.